Ze hadden me een vakantie aangeboden van twee weken. Ze vermoeden dus dat ik hammer was. En in de tweede week hebben ze me daarover uitgehoord. En hebben ze me helemaal emotioneel de grond gepraat dat ik geen christen kon zijn. Daarna zeiden ze dat ze me konden helpen, dat eh, ik helemaal overstuur was. Twee weken vakantie werd twee jaar met hersenspoelingen. Therapieën voor homogenezing worden nog steeds wel gegeven, vooral in streng gelovige gemeenschappen. Er komen duizend extra plekken waar vrouwen gratis tampons en maandverband kunnen halen. Dat zegt minister Schouten van Armoede. Volgens haar heeft 1 op de 10 vrouwen geen geld voor dit soort menstruatieproducten. En dat zorgt er weer voor dat ze liever thuis blijven. Nou ja, dan kan je je voorstellen dat je bijvoorbeeld niet eh, eh, eh, naar school gaat. Of dat je gewoon toch moeite hebt om als je naar je werk gaat om, om daar goed mee om te gaan. En dan belemmert het dus ook echt dat je mee kan doen in de samenleving. De punten worden geopend bij onder meer de voedselbank. Europese Gezondheidsorganisatie waarschuwt voor een golf aan salmonella-besmettingen. Die worden vooral veroorzaakt door het eten van besmet kipkebab. Vooral in Frankrijk zijn veel mensen ziek geworden. Ook in Nederland zijn er mensen besmet geraakt. Volgens gezondheidsexperts is er nog niemand overleden na besmetting... maar moesten er wel een aantal mensen naar het ziekenhuis. En vanaf zaterdag zit er ook statiegeld op blikjes. Jaarlijks belanden er volgens Milieucentraal 150 miljoen van die dingen op straat of in de bosjes. Nu gaat dat dus geld kosten. Er zijn mensen die op, die op hun eigen manier zwerfafval opruimen. Zoals Anke, die regelmatig plocht, oftewel joggen en plokka up, Zweeds voor oprapen. Verslaggever Harro Brouwer checkt hoe dat gaat. En, en plog je nou net zo lang totdat je mandje vol zit? Ja, of je doet gewoon uh, maximum aantal tijd. Dus gewoon een uur bijvoorbeeld. Oké. Nu kunnen we lekker doorrennen. Wordt ook wel eens gek aangekeken. Wat ben je eigenlijk aan het doen? <laughs> Joggen en afval opruimen. Goed idee? Oh, ja, zeker weten, zeker. Goed idee? Ik denk anders uh, landt het of in de prullenbak en dan wordt het niet goed gerecycled. Of dan uh, landt het gewoon eh, op de grond. Dus ik denk eigenlijk wel dat het een goed idee is. Krijg je nog het weer? Vanavond tot de meeste plekken droog en klaart het op. Morgen een grijze natte dag bij een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland is het nog vrij druk op de weg. meeste vertragingen nu op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer. Vijf kilometer op onthoud en een vertraging van 20 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Knopen de Hoek en Roelevaarensveen. Hier een file van 10 kilometer en een vertraging van een kwartier.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 Duran Duran en Girls on Film. Echt een ouderwetse jaren 80 uh, ehm, nummer om mee te beginnen in deze Zandvoort. Draait door van ehm, donderdag 30 maart, hè, geloof ik toch? Zoiets. En afgelopen week heeft zij een, eh, ja, min of meer een release optreden gedaan in Paradiso. Deze Noah Lorin. En een Million Lives komt van het eh, album Coin Collection. try to remember the last time that a member of my community, a neighbor, a stranger, said something to me, connected with me. Who is my community? I am a young woman in urban Europe, and my social life is mainly online. I see faces on my screen, and I'm connected all the time, but seems the bigger the community, the more I feel alone. shop to fight boredom. Ridiculous. I have useless conversations just for entertainment. I'm so far behind on my messages, yet I'm always checking for more, and it's never enough. It's a slow and steady movement of losing connection with each other and ourselves. My brain prefers notifications to interaction on the street, and it's isolating me. The more I'm connected online, the more I wonder if I'm connected to anyone at all. Eh, gisteren naar Bumblebee te kijken. En ineens kwam daar de Smiths voorbij eh, met Big Mouth Strikes Again met Morrissey. Daarvoor hoorde je een heel mooi nummer van Northern gaat over de jongeren die eh, bezig zijn met een heel druk sociaal leven. En dat heeft ze vervat in A Million Lives. Haverdate, ze komen uit België en het nummer wat ze meest recent hebben uitgebracht is Rebirth. uit de jaren 70. De Sparks met eh, de The Discount Ain't Big Enough for the Both of Us. En daarvoor Half a Date met Rebirth. zijn van die dingen eh, die nooit voorbij gaan. Zeker niet als je op een gegeven moment eens een keer naar uh, eh, 48 Hours en Another 48 Hours zit te kijken. Want dan zie je dat Eddie Murphy op een gegeven moment dat nummer nadoet van de police met Roxanne. Daarvoor hoorde je trouwens eh, Kim Wild met The Second Time. We draaien er nog één. En dat vind ik trouwens wel grappig. Want eh, eh, die kreeg ik ineens aangeboden in eh, de mailbox. En ik zat maandagavond te luisteren. En voor die jongens van de lokale omroep van Volendam en Edam... die dachten, nou als het 21 april uitkomt... dan gaan wij het alvast draaien. Het is de Grapefruit Airbag en de Switch to Lemon. En die ga je horen tot aan de halflijnen van het nieuws van half zeven.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 Dat denken de politie en het OM. Via een netwerk van geldmakelaars en ondergrondse bankiers... wordt crimineel vermogen beheerd. De beroepsvereniging voor psychiaters betuigt spijt over hoe er vroeger met de LHBTI-gemeenschap is omgegaan. Tot begin jaren 70 werd homoseksualiteit als een psychische ziekte gezien en kregen homo's therapieën om de geaardheid te veranderen. En sekswerkers in Amsterdam hebben een petitie aangeboden aan burgemeester Halsema. Ze zijn tegen de vroegere sluitingstijden van de raamprostitutie op de Wallen... en de komst van een nieuw erotisch centrum. Het weer, eerst minder regen, daarna weer meer buien bij ongeveer 9 graden.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 En die kwam gewoon uit het eh, systeem. Ik zat even niet op te letten. Ja. Kan gebeuren, toch? Twee Nederlandse producties. Dit niet. Dit komt uit Canada en heet Brian Adams. music's roaring, and I can't stop but feel so sorry. I know. I don't know how to be week vrijdag komt de nieuwe single van Wendy Moore uit. Daarom eh, nog even een oude van de I Don't Know How To Be Fun. De die je trouwens eh, Brian Adams met Run To You. Eh, ook uit een programma wat ik afgelopen maandagavond bij de Konuiten van de lokale omroep van Volendam-Edam heb gehoord is een keuze van presentator Kees Meijsen. En dit nummer dat heeft me wel bekoord. De Slow Motion, of de Slow... Ja, de Slow Readers Club moet ik eigenlijk zeggen. De Slow Readers Club met Everything I Own. Het is alweer een, eh, een tijdje uit, maar ach... Het is wel het draaien waard eh, in eh, dit gedeelte van deze avond in Zandvoort draait door. Het is een Engelse band overigens. de nummers eh, die we veelvuldig eh, ook hebben laten horen in het eh, programma De Kant Nog show. Ja, dat programma is er helaas niet meer op de dinsdagochtend, maar we hebben hem wel veelvuldig laten horen. Blondie met Calm In. Daarvoor hoorde je de Slow Readers Club van, uit Engeland. Everything I Own. Tipje van mijn radiovriend en muziekvriend Kees Meijzer. Hij is er zelf niet aan toegekomen op de maandagavond. Maar goed, dan eh, draai ik hem. Dat is altijd wel eh, heel fijn als hij zijn lijstje presenteert eh, voor de maand april. Daar stond hij geloof ik ook op. dit niet hoor, dit is Howard Jones. Ik heb het wel al eens eerder gebruikt in de tijd dat wij een coronaprogramma deden. En de wereld kan alleen maar ervan opknappen. Howard Jones, things can only get better. When not scared to lose it all, security through the wall. Future dreams we have won't keep us from the things we plan Unless we're clinging to the things we prize een eh, tijd dat we hier eh, eigenlijk alleen maar tussen 10 en 12 eh, programma deden. Elke dag. dat had allemaal met dat uh, de virus te maken waar we drie jaar geleden een beetje mee te maken hadden. Dat is tegenwoordig gelukkig afgelopen. Maar ja, ik had op een gegeven moment ook een vijf dagen achter elkaar. En toen sloot ik stevast met Howard Jones af. een aantal keren. Ehm, we zijn ook meteen aan het eind van deze Zandvoort draait doorgekomen. Ehm, ja, we gaan straks Alternative FM doen. Dat eh, betekent eh, Lucas Rens. Nou, eigenlijk eh, niet Alternative FM. Nee, het is gewoon een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolfje. Even, even terecht gewezen worden. En vanavond is de beurt aan Lucas Rens. En over, ja, 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf... maar ook over bevrijdingspop gesproken... Lakshmi is een van de personen die daarop te zien is. Ehm, waarschijnlijk zal ze dan wel op het hoofdpodium komen te staan. Dat geldt ook voor dit eh, fijne viertal. Eh, draait allemaal om Tessa Lamers. Zij hadden immers eh, eigenlijk de Roep Akda Award gewonnen. En dus geeft dat recht om te beginnen op het hoofdpodium van Bevrijdingspop. Lasset, tot aan het nieuws van 7 uur met Woven. give us up. There is just too much still going on. I linger in your heart. I'm tethered to your thoughts. We're so woven in. We're so woven into. We're so woven into.